uur. Dit is Renate Evers met het... Julian Assange zal binnen een paar dagen worden ondervraagd over de verkrachtingen in Zweden waarvan hij wordt verdacht. De Australische oprichter van Wikileaks zit al sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen, omdat hij uitlevering wil voorkomen. Zweden heeft een vragenlijst voor Assange naar Ecuador toegestuurd en volgens president Correa zal Assange binnenkort worden ondervraagd. Assange is bang dat Zweden hem gaat uitleveren aan de VS. Daar wordt hij verdacht van het lekken van geheime informatie via Wikileaks. In Brazilië zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen toen een klein vliegtuig op een busje neerstortte. Drie mensen raakten gewond. Het is niet duidelijk of de slachtoffers in het vliegtuig of in het busje zaten. Het vliegtuigje stortte kort na de start neer in de buurt van Londrina in het zuiden van Brazilië. Volgens lokale media vloog het toestel na de crash in brand. De piloot heeft het ongeluk overleefd. Met het vliegtuigje wilde hij bestrijdingsmiddelen over landbouwgebied sproeien. Deutsche Bank heeft vorig jaar een verlies geleden van 6,7 miljard euro. De bank was veel geld kwijt aan een ingrijpende reorganisatie en een aantal rechtszaken. Zo kreeg Deutsche Bank in april een boete van ruim 2 miljard euro voor manipulatie van het rentetarief Libor. Een binnenvaartschip is bij Zaandijk tegen de Julianabrug gevaren. De stuurhut is helemaal vernield en op het dek geschoven. De schipper had zich verkeken op de hoogte van de brug. Hij dacht dat hij er onderdoor kon. Het schip dobberde een tijdje stuurloos rond, maar uiteindelijk kon het afmeren in warme veer. De drie opvarenden bleven ongedeerd. Voor zover bekend is er weinig schade aan de brug. Het weer, lokaal kan het glad zijn door aanvriezende mist.